Verder noemde Rouhani de Amerikaanse sancties tegen zijn land een vorm van economisch terrorisme. Eerder op de dag zei Trump in een toespraak dat het Iraanse regime corrupt is en dat het dood en verderf zaait. Trump is ervan overtuigd dat Iran steun geeft aan terreurbewegingen. De verkoop van het vaccin tegen meningokokken type W stijgt explosief. Deze maand verkochten apothekers 6000 vaccins, 30 keer zoveel als in juni, meldt de Volkskrant. Dit jaar stierven al 18 mensen als gevolg van een besmetting met meningokokken. Meer dan in heel 2017. Baby's en 14-jarigen worden standaard ingeënt. Andere groepen moeten nog wachten omdat er een tekort is aan vaccins. Maar veel mensen proberen dus toch al eerder een inenting te krijgen. Patiënten met meningokokken type W kunnen hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging krijgen. Komiek en acteur Bill Cosby gaat in beroep tegen zijn celstraf. Afgelopen dag veroordeelde een Amerikaanse rechter hem... voor het drogeren en misbruiken van een vrouw in 2004. Cosby moet daarvoor minimaal drie jaar de cel in. Tijdens het vonnis zei de rechter dat het tijd is voor gerechtigheid. Cosby moest na de uitspraak meteen naar de gevangenis... en mag zijn hoge beroep dus niet in vrijheid afwachten. De Amerikaanse acteur zei niets tijdens de rechtszaak en heeft ook geen spijt betuigd. Het weer, de temperatuur daalt naar 2 tot 8 graden.